Met kerst ben ik alleen. Nee, nooit had ik gedacht dat ik dit nog eens mee zou maken. waar tijd ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl wish you would.